Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het besparen van drinkwater gaat te langzaam. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een nieuw rapport. De komende jaren moet het drinkwatergebruik flink omlaag om tekorten te voorkomen... maar tot nu toe zijn er nog maar weinig concrete maatregelen genomen. De Rekenkamer noemt het daarom twijfelachtig of die doelen worden gehaald. Er is steeds meer drinkwater nodig omdat de economie en bevolking groeien... Huishoudens gebruiken bijna driekwart van alle drinkwater... waarvan de meeste liters opgaan aan douchen en wc's doorspoelen. Op Schiphol is een oud-ambtenaar van Defensie opgepakt... op verdenking van ambtelijke corruptie. Hij zou zijn omgekocht. De man werkte op een afdeling die zich bezighield met internationale aankoopcontracten. Er zijn ook twee andere verdachten opgepakt. Zij werkten niet voor Defensie. De drie zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De Nederlandse inzending Cloud is met zijn nummer C'est door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Basel. De 21-jarige zanger kreeg genoeg stemmen van de televisiekijkers. Er deden deze halve finale 15 landen mee, waarvan er 10 door zijn naar de finale. Ook topfavoriet Zweden is door, net als onder meer Noorwegen, Portugal en Oekraïne. België gold ook als een kans hebben voor de finale, maar dat land is niet door. De volgende halve finale is donderdagavond en de finale van het Songfestival is zaterdagavond. Een Britse man die 38 jaar geleden werd veroordeeld voor moord op een vrouw moet worden vrijgelaten. Uit nieuw DNA-onderzoek blijkt dat hij niet de dader kan zijn. De zaak kwam voor een speciaal hof dat gerechtelijke dwalingen onderzoekt. De moordzaak wordt gezien als de langslopende dwalingszaak in het Verenigd Koninkrijk. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 7 tot 12 graden. De komende dag opnieuw veel zon, maar er trekken soms ook wat wolken over.